zet mijn koffie en ik pak een krant. Er is van alles aan de hand. Oh, oh, oh. Maar wat ik lees doet me niet. Ik kan er toch niets aan doen. oh. oh, oh. Ik tel dat geeft mij een goed gevoel. Als ik eraan denk, word ik weer helemaal cool. Ik ga chansen in de stad, ja ik chans met elke schat. En we maken dan veel plezier, ja het is zo gezellig hier. Ik ga chansen in de stad, en ik trek eens aan de bel. En het laatste rondje is voor het hele stel. ik ga chansen in de stad. Ja, ik chans met elke schat. En we maken dan veel plezier. Ja, het is zo gezellig hier. Ik ga weer chansen in de stad. En ik trek eens aan de bel. En het laatste rondje is voor het hele stel.